Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 1 op de 10 Nederlanders heeft amper geld om naar werk of studie te gaan. Buskaartjes, treinritten of een volle tank benzine zijn de afgelopen jaren allemaal flink duurder geworden. Vooral mensen met een laag inkomen en alleenstaanden met kinderen komen in de knel. Alles is duur. Metro is duur, bus is duur doe meestal alles op de fiets. Maar mijn fiets wordt iedere keer gejat. Ik ben afhankelijk van transport. Ik kan dat niet betalen. Ze zijn absurd natuurlijk. <laughs> Ze zijn, dus niet normaal. Je bent geloof ik 4,50 euro kwijt voor, eh, voor, een, voor een ritje of zo. Een deel skipt familiebezoekjes of gaat niet naar het ziekenhuis... om wel genoeg over te houden voor de reis naar werk. Oekraïne is vannacht opnieuw bestookt met drones en raketten door Rusland. Verschillende steden waren doelwit, waaronder de hoofdstad Kiev... maar de schade lijkt het grootst in een stad die meer in het zuiden ligt. Daar is een hotel geraakt door een raket. Twee mensen kwamen om en mogelijk liggen er nog vijf mensen onder het puin. Agenten hebben vannacht in Rotterdam een explosief gevonden in een auto. De opruimingsdienst werd opgeroepen en heeft de bom onschadelijk gemaakt. In de buurt van de auto zijn drie mensen opgepakt. Even verderop in de stad ontstond ongeveer tegelijkertijd een klein brandje bij een huis. Daar was een explosief aangestoken, maar niet afgegaan. Niemand raakte gewond. En meer dan de helft van de mensen die een lichaamsdeel heeft moeten laten amputeren... heeft last van heftige pijn. Die wordt fantoompijn genoemd omdat het gaat om pijn in een deel van het lichaam... dat er dus niet meer is. Maar het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nu misschien een oplossing. Bij deze vrouw werkt het in ieder geval goed. Zij mist een deel van haar been. Zoals dokter Groen mij verteld heeft... hebben ze de zenuw een stukje korter gemaakt van eh, de originele. En toen hebben ze die zenuw, zeg maar, die draadjes waar een zenuw uit bestaat... allemaal uit elkaar gehaald en die één voor één in mijn spier vastgezet. En daardoor kreeg die zenuw weer positieve impulsen. En nu? Nu is die stekende pijn weg. Het fijne is dat zo'n operatie relatief simpel is. De eerste tekenen zijn dus hoopgevend, maar het wordt nog verder onderzocht. Het weer nog, een prima zomerdag vandaag met alleen wat dunne sluierbewolking, maar vooral veel zon. Het wordt 23 tot max 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Er zijn meerdere korte dagelijkse files te melden, maar ook een paar opvallende zaken. De A9 bijvoorbeeld, ook maar Amstelveen. Opvallend druk tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein. 20 kilometer langzaam rijden, 40 minuten vertraging. Verder een spoedreparatie op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost 10 minuten in de file.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 teach me how to love feel it coming back up Yeah. place of sin. aquí. la bonne pêche chaque temps. Y'a du rap, y'a du rap, chaque temps. La buvard qui gratte Oh. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. friend is the city I live in, the city of angel.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 In een stad in het midden van het land zijn twee mensen omgekomen toen een raket een hotel raakte. Steeds meer Nederlandse ouders kunnen de schoolspullen van hun kinderen niet betalen en vragen daarom hulp, blijkt uit cijfers van de stichting Leergeld. Vooral met het bekostigen van digitale lesmiddelen hebben ze moeite. De brandweer in Delft is vannacht uitgerukt voor zeven verschillende branden rond het station. Onder meer een scooter en een aantal containers stonden in brand. Dan het weer, veel zon en af en toe wat bewolking.